In Drenthe rijden sinds het begin van de avond helemaal geen bussen meer. In Groningen en Friesland zijn er ritten uitgevallen en rijden de bussen niet meer volgens dienstregeling. In de noordelijke provincie zijn vooral de binnenwegen erg glad. Volgens de politie zijn er al verschillende aanrijdingen en slippartijen geweest met personenauto's. Daarbij was alleen blikschade. Een atheïstische groepering in Ierland is een campagne begonnen tegen een nieuwe wet op godslastering die 1 januari is ingegaan. De nieuwe Ierse wet maakt het mogelijk om alle vormen van blasfemie te beboeten met 25.000 euro. Tot nu toe konden alleen christenen die zich beledigd voelden een beroep doen op deze wet. De actiegroep van atheïsten heeft op zijn website 25 citaten gepubliceerd... die door aanhangers van verschillende religies als godslastelijk kunnen worden gezien. De citaten zijn van onder andere Jezus, de profeet Mohammed... de schrijvers Mark Twain en Salman Rushdie... en artiesten als Björk, Randy Newman en Frank Zappa. De actiegroep wil met deze citaten een proces uitlokken. De groepering van atheïsten zet zich ook in voor een seculiere grondwet in het katholieke Ierland. Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland is in de stad Groningen. Het is het kruispunt Boterdiep en Korreweg. In de afgelopen drie jaar zijn daar veertien ongelukken geweest waarbij iemand gewond is geraakt. Het Groningse kruispunt staat bovenaan een lijst van Rijkswaterstaat met 135 kruisingen binnen de bebouwde kom, waar met enige regelmaat ongevallen plaatsvinden, soms zelfs elke week.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 Turn your love around. You got the love I'm trying to show. You got the love I'm trying to show. You got the love I'm trying to show. Just think about that. think about That night. All I can is think about it.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 106.9 ZFN language to unwind.